Zeker 50 mensen kwamen om in de Vlammenzeeën... ten westen en noordoosten van Athene. Vannacht was het vuur het hevigst. Veel mensen werden tijdens hun vlucht ingehaald door de vlammen. De Argentijnse president Macri wil het leger inzetten bij de aanpak van drugscriminaliteit en terrorisme. Ook moeten de militairen gevoelige plekken bewaken, zoals kerncentrales. Dat zei Macri in een toespraak op een legerbasis. De inzet van het leger ligt gevoelig in Argentinië, dat eind jaren 70, begin jaren 80 gebukt ging onder het militaire regime van junta-leider Fidela. Daarbij verdwenen tienduizenden mensen onder mysterieuze omstandigheden of werden gedood of gemarteld. Ouderbond Ambo noemt het Nationaal Hitteplan van het RIVM dat deze week van kracht is stigmatiserend. Het plan lijkt ervan uit te gaan dat de ouderen zelf niet weten wat ze met het warme weer wel en niet moeten doen, zegt de bond. Adviezen als kleed je niet te warm en ga niet in de zon zitten hebben de meeste ouderen volgens de ANBO echt niet nodig. De bond zegt dat het RIVM beter met specifieke maatregelen kan komen voor kwetsbare groepen zoals chronisch zieken, dementerende en kinderen. Feyenoord heeft Jean-Paul Boetius een week uit de selectie gezet. Daardoor mist hij de openingswedstrijd in de Kuip tegen het Spaanse Levante. Ook krijgt hij een boete. De aanvaller weigerde zaterdag na de oefenwedstrijd tegen Fenerbahce te trainen. Dat moesten alle spelers die tijdens dit duel niet in actie kwamen. Hij is door Feyenoord teruggezet naar het belofte team en een week niet welkom bij de selectie van Giovanni van Bronckhorst. Boetius heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Het weer, het is redelijk zonnig, want het drijft hoge bewolking over. Het wordt 30 tot 33 graden. In het binnenland, op de Waddeneilanden en in de kustgebieden is het iets minder heet. De komende dagen blijft het tamelijk zonnig en vooral heet... met bijna overal 30 graden tot hier en daar zelfs 35 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You know that fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you. You make the call. You make the call to make my day. In your message, say my name is all the talk.